Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee ernstige ongelukken in Drenthe zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ene ongeval was rond half vijf op de N34 bij Emmen. Twee auto's botsten op elkaar. Een van de bestuurders kwam daarmee om het leven. De andere bestuurder en twee inzittenden raakten gewond. Het andere ongeval was een half uur later op de A28 bij Spier. Volgens de politie waren daar zeker twee auto's bij betrokken. En ook hier overleefde een bestuurder het niet. De oorzaken van beide ongelukken in Drenthe zijn onbekend. Beide wegen zijn gedeeltelijk dicht in verband met de ongevallen. In het centrum van Parijs heeft een man drie vrouwen neergestoken. Het gebeurde in de metro. De vrouwen liepen lichte verwondingen op, onder meer aan hun rug en dijen. De man ging er daarna vandoor, maar kon ten noorden van Parijs worden opgepakt. Het is een man van 25 die al vaker vastzat, onder meer voor vandalisme. Waarom hij de vrouwen in de metro neerstak is nog onduidelijk. Een Duitse jongen is in Portugal opgepakt voor de moord op zijn familie. Volgens de politie zou hij tijdens een vakantie in Kaapverdië zijn vader, stiefmoeder en haar dochter met messteken hebben omgebracht. Duitse gezin was daar op vakantie. Voordat de lichamen in het vakantieappartement werden gevonden, vloog de verdachte van 19 naar Lissabon en daar is hij aangehouden. De politie zegt dat de jongen een psychische stoornis heeft. De eerste marathonwedstrijd van dit jaar op Nederlands natuurijs is gewonnen door Sofia Schilder. Op de ijsbaan De Witte Poorten in Winterswijk was ze de snelste in de sprint. Lianne van Loon werd tweede en Esther Kiel eindigde als derde. Dan het weer. Het is vrij helder en het vriest licht. Door de wind voelt het kouder aan.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 If you got love for them hustlers, let me hear you say ho if you make it straight dough. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the rhyme. and it got no cure for this sickness. I get paid for the way that I kick this, like a G-star, an OG-star. A real player ain't easy, and I live my life straight crazy. Don't need no punk fools paying me, and broke poopies and hoochies don't phase me. Let's take a trip, just sit back and light a spliff with this, and don't slip on a funky dope track. Jump back, strapped with a fat the sack in a seven eight black, don't clean. Gangsta lean, I got green, but I serve dubs like it ain't no thing. I hang with OG players, don't set tricks for you might get what we call a rat. I don't slack when it come to street. I kick real G funk to a gangster beat. It's so sweet. When you got money to spend, I got a proper big tilt and a fly big pants. I make ends spent my dough, i mofo. That's how it is and that's how it goes. Act eh, like you know when I drink real slow, giving love to the players that I know is real G. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime. If you got love for them gangsters, let me hear you one time if you're down for the crime.